Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD-leider Jessie Gus heeft een brief gestuurd aan leden van haar partij... over de spreidingswet en de formatie. Daarin schrijft ze dat migratie hoog op de lijst van onderwerpen heeft staan aan de formatietafel... en ook benadrukt ze dat ze het belangrijk vindt om weer grip te krijgen op migratie. Een paar dagen geleden werd duidelijk dat de VVD in de Eerste Kamer voor de spreidingswet gaat stemmen. Die wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over gemeenten worden verdeeld. Gus en de VVD-fractie uit de Tweede Kamer zijn juist tegen die wet. In Amsterdam zijn vier jongens opgepakt die vuurwapens en machetes op zak hadden. Het gaat om jongens tussen de 13 en 16 jaar en ze komen uit de buurt van Rotterdam. Een voorbijganger zag dat twee van de jongens een raam hadden vernield... waarna ze op straat werden aangehouden. De twee anderen werden opgepakt in een hotelkamer. Wat de jongens in Amsterdam deden en hoe ze zelf een hotelkamer konden boeken is niet duidelijk. En influencers moeten zich aan nieuwe regels houden in de natuur. In gebieden van natuurmonumenten mag je bijvoorbeeld niet meer van de paden af. De organisatie ziet steeds vaker dat influencers gewoon maar dwars door de planten banjeren... en de vogels slikken daarvan. Ook vliegen met drones en therapiesessies houden mag niet meer in het bos. En ja, het kan zo leuk zijn, maar in Amsterdam liep een sneeuwballengevecht helemaal uit de hand. Scholieren van de middelbare school bekogelden voorbijrijdende auto's met sneeuwballen. Een aantal bestuurders kon dat niet waarderen... en uiteindelijk werd de conciërge van de school erbij gehaald. Maar die maakte de situatie niet beter. Wat ga je doen daar, jongen? Ja, je hoort het goed. De conciërge moedigde de scholieren aan om opnieuw sneeuwballen te gooien. De directeur van de school zegt dat hij zich schaamt voor zijn leerlingen... en dat de conciërge dit nooit had mogen doen. Hij is op het matje geroepen. Dan het weer. Het is op veel plekken helder en het blijft droog.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 the music that we choose It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool, get the cool to shine, get the cool. It's the music that we choose. It's the music that we choose.